Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Het is wachten op witte rook in Den Haag. PVV, VVD, NSC en BBB zijn waarschijnlijk bezig met de allerlaatste afspraken over het nieuwe kabinet. Vandaag is de deadline om tot een akkoord te komen. En het is wachten tot het zover is, vertelt mijn politiek collega Lars Geerts. Ik kijk nog steeds naar een dichte deur, een sluis van het formatiegebied. Binnen zitten de twee informateurs, Dijkgraaf en Van Zwol... en ook de vier partijleiders, Geert Wilders van de PVV... Caroline van der Plas van BBB, Pieter Omtzigt, NSC en Dylan Jezegus van de VVD. En inderdaad, ze we gaan het afronden vandaag. Maar voorlopig is het middag geworden en is het nog niet gebeurd. Ja, en als we eruit komen, dan horen we waarschijnlijk vandaag ook wie de nieuwe premier zou moeten worden. Er wordt te weinig gedaan om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Daardoor staat de kwaliteit van het drinkwater onder druk, zegt het RIVM. Onder andere mest en bestrijdingsmiddelen zijn een groot probleem. Maar boeren worden juist te weinig betrokken bij de oplossingen. En ook klimaatverandering speelt een rol. Door langere periodes van droogte spoelt vervuiling minder snel weg. Het RIVM vindt dat de politiek er meer bovenop moet zitten. En er mag voorlopig gewoon een lange TikTok-rij voor de deur van Fabelfried in Amsterdam blijven staan. Die populaire zaak mocht van de gemeente maar maximaal 10 klanten op de stoep laten wachten. Maar dat vonden de eigenaren onwerkbaar. Ze zeggen dat het sowieso al druk is in het centrum van Amsterdam. En de rechter is het daar in een voorlopige beslissing mee eens. En Google gaat flink op de schop. Gisteravond was de presentatie van een nieuwe versie van die zoekmachine. Verslaggever Nando Kastelein ligt uit wat jij en ik daarvan gaan merken. Het idee is dat je meerdere vragen in één zoekopdracht kunt stoppen... en dan ook gelijk antwoord krijgt op al je vragen. Een voorbeeld dat Google gisteravond gaf... is dat je kunt vragen wat de beste yoga-studio's in de buurt zijn... met daarbij de prijzen en de loopafstand van een bepaalde wijk. Ja, en vervolgens eh, wordt al die informatie netjes op een presenteerblaadje aan je gegeven. En dat kan het internet behoorlijk gaan veranderen... want nu linkt Google nog door naar andere websites. En als Google straks meer info zelf gaat geven, dan krijgen veel andere pagina's dus minder kliks. Het weer dan nog in het midden en zuiden van het land. Veel wolken en kans op een bui, mogelijk ook met onweer. In het noorden is het een heel ander verhaal. Daar volop zon en een stuk warmer ook.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 De kosten zijn 5 euro per keer en we hebben natuurlijk één gratis proefles. Met de Zandvoortpas 25% korting. Aanmelden via www.plus.zandvoort.nl .nl improvisatietheater. En het is elke vrijdag van 2 tot 4 uur. De locatie? Pluspunt. Olivia Newton-Don. A Honest Love With You. my love you. You love me. Having my baby, what a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it, your face is glowing. I can see it in your eyes. I'm high. love and keep zomer of had winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, zoals we wel gemerkt hebben, het weer is wat wisselvallig. Zowel vandaag als donderdag kunnen enkele buien ontstaan, soms met onweer. Er zijn ook droge perioden met een wisseling van wolkenvelden en zon. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en de 19 graden... maar dat is voor de tijd van het jaar de normale waarde. Op vrijdag en het volgend weekend, het Pinksterweekend zal hier niet veel veranderingen komen. Bij een temperatuur van 17 tot 19 graden kan de zon zich nog best even laten zien... maar is er lokaal ook wat regen mogelijk. met Maggie May. Na een proefperiode van een aantal jaren, ontstaan tijdens corona... is vanaf deze zomer de afsluiting van de Halterstraat vast beleid geworden. Voortaan geldt dit voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. Dat betekent dat ook fietsers niet meer welkom zijn in deze straat. De afsluiting geldt van 28 juni tot en met 8 september 2024. In deze periode is de Halterstraat dagelijks tussen 5 uur s middags tot twee uur s'nachts voetgangersverbied. Omdat de doorgang voor nood- en hulpdiensten altijd gegarandeerd moeten blijven... mogen de terrassen niet op de straat komen te staan. Taxis mogen in de avonturen stapvoets door de Halterstraat rijden... om de horecabezoekers op te halen. Berry, Sweet Little 16. They're really in Boston and Pittsburgh, PA. deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million, famed autographs. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Becomes so excited. Watch her look at her run, boy. kid 16. She's got the grown-up blues. Tight dresses and lipstick. She's sporting high-heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in. zaterdag 18 en zondag 19 mei... dat is dus tijdens het Pinksterweekend... Uh, vindt de Ibiza-markt on tour plaats... met een grote opzet van circa 100 aanbieders... verdeeld over kleurrijke kraampjes en busjes... met zomerse Ibiza- en Bohemian lifestyle-producten... Ervaar de ultieme vibes met een dagje struinen over de markt. Chillen op het strand en een bezoek aan een van de hippe Hippie Beach Club het Rijk is. De markt vindt op beide dagen plaats op het Badhuisplein en de boulevard de Vauvage van 11 tot 6 uur s avonds en is gratis toegankelijk. Met Ibiza Markt on Tour reist de organisatie door het land. Hip en Hippie Evenings staat voor kleurrijke evenementen die een glimlach achterlaat op het gezicht van onze bezoekers. En ik ga door met ABBA. The day before you come. Ja, af en toe moet ik even lezen. I must have left my house at eight because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was due. I must have read the morning paper. been gotten through the editorial, no doubt. half past two. And at the time I never even noticed I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day. And without really knowing anything, I hit a pie. its usual frame. The day before you. front door at 8 o'clock or so And stopped along the way to buy some Chinese food to go I'm sure I had my dinner watching something on TV There's not, I think, a single episode of Dallas that I didn't see without aim. The day before you came. And turning out the light, I must have yawned and cuddled up for yet another night. And rattling on the roof, I must have heard the sound of rain. The day before you came. was We gaan door met Leo Sayer. Long Tall Glasses. yard, and then somebody grabbed me, threw me out of my chair. Said before you can eat, you gotta dance like Fred Astaire. You know I can't dance, you know I can't. I don't seek entertainment, just poultry and game.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 De groep bereikte de top van de hitlijsten in 1964 met Chapel of Love. Ze zongen voor het eerst samen op de lagere school. Oorspronkelijk zouden ze A Little Miss and The Methods heten. Maar vlak voor hun eerste publicaties kregen ze hun naam de Dixie Cups. Hier zijn de Dixie Cup met Chapel of Love. Go into the chapel and we're gonna get married. Go to the chapel and we're Steeds hetzelfde beeld Maar geen moment dat het verveelt Ik zou je willen zeggen Wat zich in mijn hoofd afspeelt artiest van de dag.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 En dat is een eh, voetbaltrainer en een voormalige profvoetballers... En die zijn geboren in 1970, dus die worden vandaag 54 jaar. Mike Oldfield, Brits musicals. En Mike is geboren in 1953 en die wordt dus vandaag 71 jaar. Oldfield, grote doorbraak, kwam in 1973 met de LP Tubular Bells... waarop vrijwel alle instrumenten door hemzelf werden bespeeld. Dit album, zonder lyrics of losse nummers... met als enige nummer part 1 en part 2... oftewel respectievelijk de eerste en de tweede kant van de LP... Beide duren langer dan 20 minuten. Bevast een mix van verschillende stijlen... waarmee Oldfield ook in de rest van zijn carrière zou experimenteren. Rock, New Age, folk, ambient en blues. Later kwamen ook Afrikaanse invloeden... en zelfs invloeden van elektronische dansmuziek naar voren. Ja, een dubbele bels was een beetje te lang voor deze uitzending... dus ik heb voor wat anders gekozen. Mike Oldfield samen met Mick Rally met Moonlight Shadow. online concert in het Dorpskerk. Op tweede Pinksterdag, 20 mei, biedt het bestuur van stichting Cleansing Concerts Zandvoort een buitengewoon kerkpleinconcert aan. Niet alleen de datum, maandag in plaats van zondag, in bijzonder, maar ook de muziekkeuze. De meest virtuoze gitarist van zijn generatie, Sanel Redjic, komt speciaal naar de kerk om zijn spel voor intensiteit en passie ten gehore te brengen. De van origine Hongaarse gitarist Sanel Ratchets, staat bekend om zijn gevarieerde repertoire en levende optreden. Hij is hard op weg om een van de belangrijkste figuren in de internationale gitaarscene te worden. De Dorpskerk, ingang Poststraat, is vanaf half drie geopend en het concert begint om drie uur. De standaardticket kost 10 euro. Vrienden en jongeren, 13 tot en met 18 jaar, betalen slechts 5 euro en kinderen tot 12 jaar zijn helemaal gratis. En ik ga door met Kais and Dolls. Come broken dreams stay loving. Come broken hearts walk on. Can I survive frustration? That's slipping through since you're gone. I'm living on expectation. voice, it haunts my mind. A case of hesitation. My world is falling behind. While I build it through my tears, and the shadow makes it clear. Precious time was spent, and I, I'm left on my but the wind still cries out loud Broken dreams are just a cloud Dit waren de Kaisers Dolls met Broken Dreams. En ik ga door met Zeger en Evans in the year 2525. In the year 2525 If man is still alive If woman can survive They may find to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took to yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. Ja, het zit er weer op, deze twee uur. ik heb er erg van genoten, ik hoop u ook. En eh, ik eindig met een heel leuk liedje. Pak de knotsen uit de kast. En daar gaan we dan. Hartje, ik zie u misschien volgende week weer. En ik ben er zeker. En graag tot volgende week een heel mooi weekend. Een heel mooi weer. En blijf gezond.